Can we not go back now? and pick you up if I have to. What's weird about it is we're right at the end. mad about it, just figured it out in my head. I'm proud to say I got you.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 Op nummer 10 in de top 10 in de tiende week blijft staan op die tiende plek Rihanna met Root Boy. Op 9 blijft staan het telefoon van Lady Gaga. En Night Like This, Caro Almarat. 20 weken staat in de lijst.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 Leave them off the kin race, neither space nor time. So when the director yells cut, I'll be fine. I'm forever young. benefit not much while we're alive. Life is for living, I'm living uptight. See you somewhere up in the sky.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 Haar single Gypsy staat in de top 3. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down cause life's already bit me. I won't cry, I'm too young to die if you won't quit me. Cause I'm a gypsy. And I say, hey. Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know. Come on for the ride, oh yeah.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 In Oeroeskan is een Nederlandse militair om het leven gekomen. Vier Nederlanders raakten gewond, van wie twee ernstig. Dat heeft commandant der strijdkrachten van UN bekendgemaakt... Ook een Franse militair en een Afghaanse tolk kwamen om het leven. De Nederlandse dode is corporaal der eerste klasse Luc Jansen van 25. Hij hoorde bij het 42e panzerinfanteriebataljon de Limburgse Jagers. Dat is gelegerd in Oorschot. De slachtoffers zaten in twee open wagens die deel uitmaakten van een konvooi dat op een bermbom reed. Dat gebeurde in de Tangi-vallei tussen Tarinkot en Derawood. Franse militairen hadden de hulp van de Nederlanders ingeroepen bij het onschadelijk maken van een bermbom... Toen dat was gelukt, reed het hele konvooi op een andere bom. Het gesprek tussen British Airways en de vakbonden is verstoord door demonstranten. De luchtvaartmaatschappij en de bonden proberen een staking te voorkomen. Het cabinepersoneel dreigt het werk vanaf maandag neer te leggen. Betogers drongen het gebouw in Londen binnen, waar werd gesproken. De topman van BA moest door de politie worden ontzet. De maatschappij en de bonden willen morgen opnieuw proberen een oplossing te vinden voor het conflict. Ze zijn het voornamelijk oneens over kortingen die het personeel krijgt op privévluchten. British Airways verwacht dat 70% van de vluchten gewoon doorgaat als het tot een staking komt. In Polen is de grondlegger van de moderne astronomie Nicolaas Copernicus herbegraven. De wetenschapper werd in de kathedraal van de Noordpoolse stad Framborg bijgezet. Copernicus was bijna 500 jaar geleden ook al begraven, maar toen zonder enige ceremonie. Zijn overblijfselen werden vijf jaar geleden ontdekt tijdens opgravingen in de kathedraal. Nicolaas Copernicus werd door de katholieke kerk vervolgd omdat hij zei dat de zon het middelpunt van het heelal was. Met zijn inzicht brak hij met de overheersende opvatting dat alles om de aarde draaide. Het weer, het is helder en een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig met in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 18 graden in het noordwesten tot 23 in het zuiden.